Kees Rood met het NOS. E. Automobilist die maandag werd aangehouden na een dodelijk ongeluk in Utrecht... wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man van 23 uit Baanbrugge reed maandag, vermoedelijk tijdens een illegale straatrace... met hoge snelheid achterop een auto. Die raakte van de weg en botste tegen een boom. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. Een van hen, een man van 29, overleed in het ziekenhuis. De andere auto die aan de straatrace in Utrecht zou hebben meegedaan is spoorloos. Het aantal vermisten na de aanslag in Noorwegen is naar beneden bijgesteld. Tot vanochtend was er sprake van vier of vijf vermisten, nu is het er nog één. Om wie gaat is niet bekendgemaakt. Onder de doden van de aanslag is zeker één buitenlandse. Het is een Deense vrouw van 43 die als EHBO'er op Utoya werkte. Een van haar vier kinderen was ook op het eiland. De dochter van 20 overleefde de schietpartij. In het plaatsje Smeermaas, net over de grens met België, zijn twee Nederlandse jongeren bij een autoongeluk zwaar gewond geraakt. Twee anderen zijn licht gewond. Volgens de Belgische politie werden de vier achtervolgd door een groepje waarmee ze in een Maastrichts café ruzie hadden gekregen. De auto vloog in Smeermaas met hoge snelheid uit de bocht en botste tegen een muur. Twee inzittenden moesten uit de auto worden gezaagd. De politie in België zoekt nog naar de achtervolgers die na het ongeluk zijn doorgereden. Binnen de Europese Unie hebben de Duitsers en de Denen de meeste vrije dagen. Inclusief officiële feestdagen waren ze vorig jaar 40 dagen vrij, blijkt uit cijfers van de EU-organisatie Eurofound. Nederland zit met 30 dagen iets onder het gemiddelde. Dat komt vooral doordat andere landen meer door de weekse feestdagen hadden. Het Europees gemiddelde lag op zo'n 10 door de weekse feestdagen. In Nederland waren het er vorig jaar 5. Het weer, stapelwolken en vooral in het oosten enkele buien met kans op onweer. Temperatuur 20 graden aan zee en een graad of 23 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein, 4 kilometer.